Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Economen hebben een nieuw idee om starters makkelijker aan een huis te helpen. Ze zouden een deel van hun pensioen in een appartement of huis moeten kunnen stoppen. Dat zeggen deskundigen bij meerdere grote banken in de Volkskrant. Nu kun je pas bij je pensioengeld als je met pensioen gaat. Daar zou je als starter dus eerder al een deel van moeten kunnen gebruiken... zodat de maandlasten niet de pan uitreizen. Probleem is natuurlijk wel dat je minder pensioen overhoudt voor later... maar dan heb je in elk geval wel een huis, is het idee. En veel mensen die deze zomer op vakantie gaan vanaf Schiphol... kunnen een belletje verwachten van hun vliegmaatschappij. De luchthaven gaat deze zomer tientallen vluchten per dag schrappen. Schiphol wilde dat al langer, omdat het er super druk is. En er staan vandaag drie complotdenkers voor de rechter. Ze worden verdacht van smaad, laster, bedreiging en opruiing. RIVM-directeur Jaap van Dissel werd daar het slachtoffer van. Hij kreeg doodsbedreigingen. En ook online was het heftig, vertelt deze verslaggever van Nieuwsuur. Wouter R. Die had zijn adres gedeeld uh, op sociale media... met de oproep dat zijn volgers maar op verjaardagsvisite moesten gaan bij Van Dissel. Nou, dat heeft Van Dissel zijn vrijheid ontnomen. Hij heeft zelf eh, in een verklaring eh, gezegd dat zijn leven op zijn kop stond... dat hij echt geen rust meer had na die bedreigingen. Later vandaag horen we welke straf er wordt geëist. En een lichtpuntje voor BTS-fans. Eerder deze week dropte die K-pop boyband De Bom bij hun fans. Ze stoppen er voorlopig mee en nemen een lange pauze. Vreselijk, zei deze fan in een YouTube-video. BTS has been the only constant in my life. And I trust them more than anyone in the whole world. And if they're happy, that is all that fucking matters to me. Ja, goed nieuws voor deze fan, want volgens de BTS-manager klopt het niet helemaal. Het Koreaanse statement van de band zou niet goed zijn vertaald. Dat zegt hij tegen showbiz-site TMZ. De leden gaan de komende tijd wel aan de bak met hun solocarrières, maar ze nemen als groep geen lange pauze. En uit elkaar gaan ze al helemaal niet. Het weer nog opnieuw een zomersdagje vandaag met veel zon en vanmiddag maximaal 22 tot 25 graden. Morgen dan gaat het pas echt los. Dan kan de 30 aangetikt worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Het is een drukke ochtendspits en ook in de regio zijn het een en ander aan files te melden. Om te beginnen de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend gebeurde een kopstaartbotsing. De linkerrijstok is dicht. Hou rekening met ongeveer een uur vertraging vanaf afrit Avenhoorn. Ook is het druk op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Voor afrit Zaanstad-Zuid nu 8 kilometer file en ongeveer een kwartier vertraging.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 Het is bijna religieus hoeveel ik verdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij heb veel te bieden Een hart van kerosine En jij houdt haar aansteken bij ei, ei, ei. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine en hele beetje knieën het wonder waardoor ik in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al waar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden op vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik nu keuze ZFM. hoofdletter Z che troppo presto se ne vanno via per lei.